Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice... en kon snel om zich heen grijpen door de droogte en de harde wind. Twaalf campings zijn geëvacueerd. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen huizen bereikt. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland gehaald worden. Dat vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionaire kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen... die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet voert spoedoverleg met de NAVO en EU-partners... om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Dat is in 50 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten om Duitsers en bedreigde Afghanen uit Afghanistan te evacueren. Het zou gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten. Maximaal 10.000 mensen. Gisteravond vertrok een eerste Duitse vliegtuig vanuit Kabul met geëvacueerden aan boord. Het weer, de dag begint eerst nog met wat zon, maar al snel zijn er meer wolken.